Het Duitse blad Der Spiegel schrijft dat Amerikanen de diplomatieke vestiging van de EU in Washington, New York en Brussel bespioneren. De EU heeft Washington om opheldering gevraagd. Op het Taksimplein in Istanbul zijn duizenden mensen bijeengekomen nadat een rechter een politieman had vrijgesproken die in Ankara een demonstrant had doodgeschoten. De betogers riepen ook leuzen tegen de politie die eerder op de dag een Koerdische jongen had gedood. Die protesteerde in een overwegend Koerdische stad in het zuidoosten van Turkije tegen de bouw van een legerpost. De politie heeft bij de TT in Assen tot nu toe 46 mensen gearresteerd. De meeste werden aangehouden vanwege geweld, belediging en vernieling. 600 mensen moesten een blaastest doen. Vijf van hen werden aangehouden omdat ze te veel hadden gedronken. Ook de rest van het weekend houdt de politie nog controles. De negende editie van de Nederlandse Veteranendag is door zo'n 85.000 mensen bezocht. Iets meer dan vorig jaar. Veteranendag begon vanmorgen op het Malieveld in Den Haag. Om tien uur werd daar een ecumenische dienst gehouden. Later vlogen 23 moderne en historische toestellen over de Hofvijver in de luchtdefilé. Willem-Alexander nam voor het eerst als koning het defilé af op de Kneuterdijk. De eerste etappe van de Tour de France is geëindigd in een chaos. Een teambus kwam vast te zitten onder de finishpoort in Bastia. Daarop ging alles mis. De organisatie wilde de finish naar voren halen. De renners hoorden wat er gebeurd was en even later was er zo'n 10 kilometer voor de finish een grote valpartij. De uitgedunde massasprint werd gewonnen door de Duitser Kittel. Vanwege de chaos kregen alle renners dezelfde tijd als Kittel. Het weer. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen en morgenochtend op meer plaatsen. Morgenmiddag gaat vanuit het zuidwesten de zon geregeld schijnen.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 Yeah. In the house tonight. Yeah. In the house tonight. Yeah. In the house tonight. Yeah. In the house tonight. That's right. house tonight. In the house tonight, motherfucker. the shit in the house tonight. The whole club was putting drinks in lot. You know what I mean? In the house tonight. I couldn't even focus in the house tonight. I was trying to play, couldn't, couldn't even focus, man. In the house tonight. You know what I'm saying? You know what I'm saying? In the house tonight. In the house. In the house tonight. In the house tonight. In the house tonight. In the house tonight. In the house. In the house tonight. In the house tonight. In the house tonight. In the house tonight. Forever. For life. wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do wanna make it with you. I wanna make it with you. I want everything I do. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you. I wanna make it with you.